Raymond Seré met het NOS-journaal. De Oekraïnse schendingen van het bestand in Oost-Oekraïne te veroordelen. Het staakt het vuren wordt overal nageleefd, behalve in de Baltsevo, waar een belangrijk spoorwegknooppunt ligt. De rebellen zeggen dat ze de stad hebben veroverd. Het Oekraïense ministerie van Defensie erkent dat een deel van de stad in handen van de rebellen is, terwijl elders in de stad man tegen man gevechten gaande zouden zijn. Pas als de Grieken formeel vragen om verlenging van het steunprogramma... kan er met hen worden verder gepraat, zegt de voorzitter van de eurogroep Dijsselbloem. Gisteren mislukte het overleg in Brussel over het Griekse schuldenpakket. De Griekse minister van Financiën, Varoufakis, stemde niet in met de voorstellen van de eurogroep. Hij zei dat het bestaande hulpprogramma deel is van het probleem en niet van de oplossing. Vandaag waren de Europese ministers van Financiën opnieuw bij elkaar. De Griekse minister Varoufakis herhaalde dat er de komende dagen een oplossing moet komen. Het Franse Openbaar Ministerie vraagt in de zaak van Dominique Strauss-Kaan om vrijspraak. De voormalige IMF-topman staat terecht voor deelname aan seksfeesten met prostituees. Volgens de WEM was Strauss-Kaan niet degene die de seksfeesten organiseerde. Ook profiteerde hij er niet van en heeft hij er niet voor betaald. De WEM trekt daarom de conclusie dat DSK niets strafbaars heeft gedaan. In juni komt er een nieuwe glossie uit. De Mohammed moet vooroordelen over de profeet bestrijden, zegt initiatiefnemer Brahim Bourzik. De hoofdredacteur van de moslimkrant liep al een tijd rond met het idee om een glossie over de profeet te beginnen. De recente ontwikkelingen in Europa hebben dat proces volgens hem versneld. Bourzik wil dat de glossie vooral informatief is, omdat er volgens hem ook veel moslimjongeren zijn die heel weinig over de profeet weten. De eenmalige uitgave komt in juni uit, vlak voor de ramadan. Eerder deze maand verscheen de glossy Jezus, samengesteld door Arte Japin. Het weer, vanavond ook in het oosten opklaringen, morgen zonnig en dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor 1 Brugge 4. De A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 3 kilometer. A16 Rotterdam-Breda op de parallelbaan voor knooppunt Ridderkerk 3. Richting Gouda op de A20 tussen Schiedam en in de Brechtseplein 5 en voor Moordrecht 5 kilometer. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer.